Maantje in haar volle luister is weer present. Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand. Dat eens het licht weer brandt. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. Bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaal. Zo warm in arm, jij en ik, lachen we naar alle kant als kinderen. Zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het plein de lichtjes weer eens branden gaan dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaam. Blije mensen voor de ruiten van elk café zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee. En het maandje mag een maandje in onze laan weer met vakantie gaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaam. Zo warm in arm, jij en ik, lachen we naar alle kanten als kinderen. Zo blij omdat het licht als op het plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Als op het plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje we schaan.